Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Israëlische leger heeft jarenlang de plannen van Hamas verkeerd ingeschat, staat in een intern rapport. Voor de terreuraanval van 7 oktober 2023 ging het leger ervan uit dat Hamas geen interesse had in een grootschalige oorlog. Aanwijzingen voor het tegendeel werden verkeerd geïnterpreteerd en signalen op de dag voor de aanval werden genegeerd. Ook werd er ten onrechte van uitgegaan dat de grens tussen Gaza en Israël niet te passeren was. Toch wisten ruim 5000 terroristen Israël binnen te dringen. De legertop reageerde daar te laat op. Het rapport stelt niemand persoonlijk verantwoordelijk. De oudste holocaust-overlevende is overleden. Het is Rose Giron, die 113 jaar is geworden. Ze werd in een Joods gezin in Polen geboren als Rosa Raubvogel... en verhuisde als kind naar Duitsland. Ze trouwde met een Joodse man die in 1938 werd vastgezet in kamp Boegenwald. Rosa ontsprong de dans omdat ze hoogzwanger was. Haar man kwam vrij, voor de oorlog kon dat nog, en ze wisten naar China te emigreren. Daardoor stonden ze de Japanse bezetting. Ze emigreerde naar de VS, waar Rosa scheidde en hertrouwde. Vanaf dat moment noemde ze zich Rose Girone. Ze overleed op 113-jarige leeftijd in een verpleeghuis in de staat New York. AZ heeft zich geplaatst voor de bekerfinale. De Alkmaarders wonnen na strafschoppen van Heracles. De jonge keeper van AZ, Owusu Oduro, was de held van de avond. Hij hield twee penalties tegen, een derde ging tegen de paal. Daarmee maakte de 20-jarige doelman een blunder uit het begin van de wedstrijd... toen hij onder een bal doordook, meer dan goed. In de bekerfinale op 21 april staat AZ tegenover Go Ahead Eagles. Het weer. Vannacht hier en daar nog een bui. Minima rond 3 graden. De dag begint wisselvallig. Later wordt het vanuit het noorden droger en breekt vaker de zon door.